Goedenavond, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vrijdag door een groep jongeren op station Bijlmer Arena werd mishandeld en op het spoor geduwd... zou net daarvoor een minderjarige jongen hebben aangerand. Hij zou hem ongevraagd hebben gezoend. Inmiddels is er aangifte van aanranding gedaan tegen de man, meldt het parool. De jongeren worden op hun beurt onder meer verdacht van poging tot doodslag. Vanuit Gaza zijn de afgelopen uren ruim 400 raketten afgeschoten. Die volgen op Israëlische bombardementen van de afgelopen dag. Israël zegt preventief locaties in Gaza te beschieten... die worden gebruikt om raketten af te vuren. Er zijn nog geen gewonden gemeld. En een bijzondere reddingsactie in Den Haag. Drie automobilisten hebben daar onlangs hun auto's dwars op de weg gezet... om een ontsnapte hond te vangen gebeurde bij de Hubertustunnel. Het dier liep op de weg en was in paniek. De hond bleek weg te zijn gerend tijdens het uitlaten in een losloopgebied. koning Willem-Alexander noemt het de kroon op Nederland. De Waddeneilanden. Deze dagen bezoeken hij en zijn vrouw de eilanden en spreken daar verschillende mensen. En vandaag bezochten ze op schier Oog een klooster. Deze monnik was erg onder de indruk van de koning en koningin. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik ze dus rechtstreeks zag... vond ik het heel mooi zo om, om, om, om, om ze te, te zien in het, in het echt. Is dat een koningspaard, dacht ik bij mezelf. Op het eiland leiden de monniken een rustig leven. En dat is ook, ook nodig voor ons leven, want dan ben je een leven van gebed leiden. Zeven diensten per dag en altijd de zee dichtbij. En ik elke dag naar de zee, dan kan ik alles laten wegspoelen wat er door mijn, mijn, mijn hersenen gaat. Komt altijd weer helemaal nu van terug. En dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking en vallen er vooral in het zuidoosten wat buien met soms een klap onweer koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen heb je je regenjas weer nodig. Vooral in de middag worden er pittige buien verwacht.